Hij heeft de veiligheidsinstanties om opheldering gevraagd. De Nigeriaan, die vrijdag een Amerikaans vliegtuig boven Detroit probeerde op te blazen, stond op een lijst met ongeveer 550.000 personen die mogelijk banden hebben met terroristen. Daarnaast is er een lijst van 180.000 mensen die als een grote risico worden gezien. En ook is er een no-fly list van 4.000 verdachten die het land niet in mogen. Obama denkt dat de manier waarop met deze lijst wordt omgegaan moet veranderen. De autoverkopen in Frankrijk stevenen af op een record. Verwacht wordt dat er aan het eind van dit jaar 2,7 miljoen auto's zijn verkocht. Dat is 10% meer dan vorig jaar en de grootste stijging in 20 jaar tijd. Het zou vooral te danken zijn aan de slooppremie die ook in andere Europese landen is ingesteld. Een Belgische arts is in Nederland voor een jaar geschorst wegens het ondeskundig uitvoeren van een penisoperatie. Een Maastrichtenaar meldde zich in 2007 met een zeldzame aandoening bij de arts... die toen werkte in de Reinaardkliniek in Maastricht. De Belgische arts zei dat de ingreep aan de penis met vocht onder de huid... een fluitje van een cent was, hoewel de medicus nog nooit een dergelijke operatie had uitgevoerd. De ingreep mislukte volkomen en de Maastrichtenaar ondergaat nu hersteloperaties. Het regionaal tuchtcollege dat de Belg heeft geschorst zegt dat de straf alleen voor Nederland geldt en niet voor België. Irene Wust heeft zich na de 1500 meter geplaatst voor de Olympische 3 kilometer. In Heerenveen was ze de snelste op het Olympisch kwalificatietoernooi. Diane Valkenburg eindigde als tweede, Yvonne Nauta als derde, maar zij zijn nog niet zeker van Vancouver. Bij de mannen veroverden Stefan Groothuis, Simon Kuipers en Mark Tuitert een startplaats op de Olympische 1000 meter.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 Hey, I'll be glad to go back to spirit world. And even take up all the red before coming down the chute again. Man, I sure remember the last time, babe. They were still hugging about me then. If you don't want me now, make up your mind. Say we win. And if you don't want me now, give it a take. You only got 200 days. I ain't coming down this way too much more. Yeah. feels through ills and thrills and amp spills, but I think it's just a little too late. So I'm come down into this world, and are we're gonna sow love and hate. We're gonna sit up in your bed, mama, and just a grim right in your face. Well, then I'm gonna eat up all your chocolates. Well, I say I hope I'm not too late. Mm-hmm. Well, is any questions? Make up your mind. belly by the window. Ja, zijn we er dan? Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom. Niet bij Golden CFM, want dat is volgende week weer. Ja. Wij eh, hebben vanavond eh, de blues, van eh, Blues. En normaal gesproken presenteer ik dat samen met, met onze grote vriend en medestrijder voor een betere wereld, Jacques Jongmans. Alleen ik heb geen idee waar die is gebleven. En nu zit ik dus met een behoorlijk probleem. Want zowel hij als ik nemen muziek mee. En ik heb maar voor nog geen 40 minuten muziek. Dus we zien wel hoe ver we gaan komen. We gaan een beetje erbij babbelen. Moet wel haast. Het kan niet anders. We begonnen vanavond met uh, Anna Popovic. Een, uh, een Joegoslavische bluesgitariste. Die in 1976 in Belgrado is eh, geboren. En behoorlijk aan de weg timmert. Zo heeft zij bijvoorbeeld afgelopen jaar twee albums albums het eh, levenslicht laten zien. het eh, eerste dat was ehm, Blind for Love. En de tweede, dat is Belly Bottom Window. En dat is vernoemd naar een nummer van um, Jimi Hendrix. En daar draaiden wij het, eh, zojuist het eh, titelnummer van, Belly Bottom Window. U kunt haar binnenkort in Nederland gaan zien. Ze treedt komende zondag op in Ottersum. En dan gaat zij, 31 januari is ze ook in Nederland in Bunnik bij het Jazz and Blues Festival. Gaat het zien, want het is echt een sensatie. We gaan naar de volgende. Eh, Blues Harp Shuffle. En dat is eh, een, eh, een, nummer van... Uh, moet ik even goed nadenken. We hadden dat natuurlijk ergens ook staan uiteraard. Hè. Dat gaat niet zoals ik het wil. Daar. Ja. De derde graag. Ja meneer. Nee, we moeten eventjes die... Uh, we moeten hem even stopzetten juist. Gaat hij? Oké, okay. Ken's Heat, Sandy's Blues. Een oude groep uit eh, de 60 jaren die ook eh, opgetreden heeft eh, op het grote Woodstock Festival. En waarvan nummers ehm, op het album staan en ook op de film. Kent Heat, Sandy's Blues. I need you, babe. Yeah, you know it's true. plenty for no food. When things go wrong, yeah, baby, yeah, child. Sometimes I'll cry for cry for you. Don't you know I love you, babe? I'm gonna cry for you. Yeah, child, I'm gonna cry for you. You know, people always ask me, Big Fat, why you always sing a sad, sad song? Well, you know, I have me a little girl in Crete. You know, it's her that makes me sing. It's her song told him, when you need somebody to call your own, I'll be your leaning post when you come home. Just remember, darling, when you get yourself together. Yeah, child, don't you know I'm gonna cry for you? Don't you know, child, I'm gonna cry. Band Heat. Blanke blues en boogie boogie groep uit eind jaren 60, begin jaren 70. En eh, die, eh, die speelde Sandy's Blues. We gaan door met een, eh, een, een, figuur uit de blueswereld die al heel lang aan de weg timmert. Big Walter Shaky. Hij, we hebben voor, voor, u een opname gevonden uit 1965 van de American Blues Folk Festival. En de nummer heet Horton Blues Harp Shovel. Daar komt hij. Are you ready? Yes. Yeah. <laughs> Aha, Big Shaky Walter Horton met zijn Blues Harp Shovel uit 1965. Ehm, van Amerika naar Engeland is in de muziek maar een kleine stap. En dat gaan we nu ook doen. Wij gaan uh, voor u draaien van Eric Clapton eh, van zijn album Blues uit 1999. Het schitterende Alberta, Alberta. Laat me horen dan. but I'm. Where you've been so long. Alberta, Alberta. Where you have been so long? Ain't had no loving. since you've been gone. Alberta, Alberta, oh. where'd you stay last night? Alberta, Alberta, oh. where'd you stay last night? come home this morning. Clothes don't fit you right. hoge bluesmuziek, toch dan? Unplugged. Sorry, ja. Eric Clapton, ja, is echt, echt helemaal goed. Ehm, we gaan naar 1985. Eh, Toen heeft eh, de groep Fleetwood Mac een nummer opgenomen. En dat heet Red Hot Mama. Fleetwood Mac, Britse, oorspronkelijke Britse band, eh, opgericht door Peter Green. En daar speelde onder andere in eh, Mick Fleetwood, eh, Fleetwood en eh, John McVie. En dat zijn weer jongens die kwamen uit John Mayles Bluesbreakers. Ja, en zo gaat dat helemaal door, dat verhaaltje. Ehm, ook Mick Taylor, die later bij de Rolling Stones zou gaan spelen. En Eric Clapton hebben daar ook allemaal in gespeeld in die Bluesbreakers. Dus, dus een, een groep die echt een behoorlijk verloop van gitaristen had. Volgende nummer dat we voor u gaan eh, spelen, dat is eh, van Joe Bonamessa. En Joe Bonamessa is een eh, hele jonge Amerikaanse blues- en rockgitarist en zanger. Hij is in 77 geboren, 32 jaar derhalve. En hij uh, groeide op in een muzikaal gezin. want zijn vader die was gitaardealer. Ja, dan heb je al gauw natuurlijk de beste gitaren onder andere. en dat heeft hij ook laten merken. Want hij heeft onder andere opgetreden met Stevie Ray Vaughan. Ik heb voor u uitgezocht eh, uit 19, eh, nee, 2006 het nummer S the Crow Flies. As the Crow Flies. Joe Bonamessa, ook Joe Bonamessa, treedt regelmatig in Nederland op. Elk jaar wel eh, op een aantal podia met festivals, maar ook in clubs. En als u de kans krijgt, zou ik het zeker niet laten. Ga hem zien, want het is Sensatio Nedel. De volgende groep, Paul Butterfield Blues Band, Amerikaanse groep uit Chicago. Timmert al vanaf 65 aan de weg. En voor u hebben wij meegenomen North South, tenminste van het album North South 2006, Baby Blue. He doesn't love you. He's just trying to break your heart. Baby blue, he doesn't need you. He wants to rip your dreams must forget him. Mm-hmm. Cause his love don't mean a thing. on a string. Field Blues Band uit Chicago, Illinois. Lekkere muziek. We gaan door met eh, iemand, dat is eigenlijk in mijn ogen een van de grootste Amerikaanse blueszangers en gitaristen geweest. Hij is helaas niet meer onder ons. Hij is in eh, augustus 1990 eh, bij een ongeluk omgekomen. En dan heb ik het over Stevie Ray Vaughan, geboren in Texas 3 oktober 1954 ja, de man heeft eh, geweldig veel gedaan voor de muziek. Maar eh, eh, hij raakt op een gegeven moment verslaafd aan drank en drugs. En in 1986 stortte hij als gevolg daarvan in tijdens een toernooi. Later dat jaar werd, er, werd hij opgenomen in de ontwenningskliniek. waar hij van zijn beide verslavingen wist af te komen. Ehm, het album dat hij het laatste maakte was vlak voor zijn dood. Eh, dat eh, was eh, Austin City Limits. hij heeft twee optredens voor dit programma gedaan. En later werd dat op video uitgebracht onder Live from Austin, Texas. In 1999, in 1990 nam hij nog een cd op met zijn broer Jimmy. Ehm, het was een van zijn laatste hoogtepunten, want hij stierf in de vroege ochtend van 27 augustus tijdens een tragisch helikopterongeluk. Want hij had die avond opgetreden op het Alpine Valley Festival samen met eh, mensen als Robert Gray, Buddy Guy en Eric Clapton. Hij werd maar 35 jaar oud. dat is natuurlijk niet al te oud en hij had nog zoveel mooie dingen kunnen doen. Het is niet anders. We gaan voor u draaien um, The Sky is Crying en dat is van een verzamelaar uit 1997. Stevie Ray Vaughan. here, we'd like to introduce some new blood. New blood with the blues. I'm talking about the young man that plays the guitar, the new blood, Mr. Stevie Ray Vaughan. How about it, Quinn? How about it, Stevie. The first time I ever heard this song and the last time I'll ever sing it, I'll be thinking of Mr. Albert King. Thank you very much. We're going to do our best on this. Third round. One. yeah! that made my heart skip a beat. Let's give him a big round of applause. Give him a big Come on up there and get de mooiste nummers van Steve Ray En samen met Buddy Guy trad hij op in het Chicago Blues Festival. Het nummer heette eh, The Sky Is Crying. En The Sky cried nog steeds, want Buddy Holly... Of uh, Steve Ray Vaughan is helaas niet meer onder ons. Volgende groep, eh, het is eigenlijk heel raar ontstaan. Dat zijn de Peddlers, een, eh, Amerikaanse, een Engelse groep, drie man. En die ontmoeten elkaar in een muziekwinkel, dus muziekinstrumenten. Ze wilden iets nieuws hebben en ze gingen daar een beetje jammen. En daar is de Peddlers uitgeboren. En eh, een van mijn favoriete instrumenten, misschien wel het meest favoriete instrument van mij, dat wordt bespeeld door een van de heren. En dat is het Hammond B3-orgel. Heerlijk geluidje. We gaan voor u spelen en het is helaas, eh, ik zal proberen in de tussentijd nog wat muziek te pakken te krijgen. Maar anders is dit helaas het laatste nummer en dan gaan we over twee weken gewoon weer verder en nemen we elke keer genoeg muziek mee. Toch Daan? Dat vind ik nou ook. Ja toch? Kijk, ik vind het niet erg om alleen te presenteren, maar eh, er moet genoeg muziek zijn. Goed, luistert u naar Empty Club Blues en als we daarna doorgaan, dan merkt u het vanzelf wel. Graag tot de volgende keer anders. Tot ziens. club's now empty and the blues set in. They've drunk all the whiskey and used all the gin. The lights have now faded. The atmosphere's fused. It's here. aprons. The orders have stopped. The hissing of champagne and the corks when they popped. There's no hangs on the ceiling, the menus on the wall. Father Time has made an entrance. He's just no good at all. The candles flickering dim. They're nearly almost through. It's got that old lonesome feeling, you know to Eh, gevonden. Dit was in ieder geval BB eh, King van zijn DVD eh, The Road to Memphis. En wat we ook hebben gevonden, dat gaan we nu voor u spelen, is een, een combinatie van Eric Clapton en Mark Knopfler. Het nummer heet Seaman Blues en we hebben het wel eens een keer voor u gedraaid, maar het komt hier nog een keer. Graag tot de volgende keer. good kind treatment will worry me someday. I love you, baby. But I got to say goodbye. And when I got to move, really got to fly. could go. Same old blue every time. miss you already, babe. More than words can say. You've been gone 24 hours. Feels more like a million days. I love you, baby. No, I wouldn't tell you no lie. If you don't believe I love you.